Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam krijgt bijna niemand meer HIV. Vorig jaar kregen maar 9 mensen het virus. Dat waren in 2021 nog bijna 70. De aantallen hollen achteruit. En dat komt onder meer door een pilletje, vertelt het AIDS-fonds. De PrEP-pil, dus de HIV-preventiepil, die slik je één keer per dag om te voorkomen dat je HIV oploopt. Eh, daarmee hebben ze meer plekken gecreëerd voor mensen die die pil willen gebruiken in Amsterdam. Eh, en dat is een groot succes gebleken. En we zien nu dat het aantal HIV-infecties dus dramatisch afneemt. Het HIV-virus is een SOA en kan uiteindelijk AIDS veroorzaken. In de jaren 80 was er wereldwijd een AIDS-epidemie. Na een rampstart van het seizoen heeft Ajax-directeur Sven Mislintat eruit gegooid. Hij kocht deze zomer voor meer dan 100 miljoen aan nieuwe spelers. Maar toch staat Ajax nu 14e. Het zat er een beetje aan te komen dus, zegt sportcollega Tom van het Hek. Het mocht duidelijk zijn ja, dat eh, een totaal eh, falende technisch directeur was aangetrokken... die op geen enkele wijze iets had toegevoegd aan Ajax. Sterker nog, uh, eh, mede is voor de, de chaotische situatie die ontstaan is. Ja, kortom, dat er iets zou gaan gebeuren en dat dit het eerste slachtoffer zou zijn... dat was eigenlijk onvermijdelijk. Louis van Gaal wordt genoemd om Ajax nu te redden. Maar dat gaat hij niet doen, zegt hij tegen de NOS. Hij zegt dat zijn gezondheid nu voorgaat. Hij heeft prostaatkanker. Een groep ontevreden KLM-piloten gaat vandaag toch aan het werk. Ze waren niet te spreken over hun loon en de roosters... en dreigden daarom een uur lang niet te gaan vliegen. Maar dat is nu van de baan. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe CAO. En je huis en al je spullen achterlaten en 100.000 kilometer wandelen... om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Dat is het doel van Mark. Hij had zelf last van depressies en begon ooit met wandelen toen hij in de coronaperiode vastzat in Nieuw-Zeeland. Halverwege het land eh, wandelen dacht ik, ja, als ik mijn hele leven blijf wandelen, kan ik volgens mij 100.000 kilometer wandelen. Ik wil mezelf helen, ik wil mensen inspireren voor mentale gezondheid en ik wil echt iets veranderen en toen ben ik doorgegaan. Mark wandelt deze week nog in Nederland en gaat daarna verder in Denemarken en Slowakije. En mensen kunnen geld doneren voor zijn wandeltochten. Het weer dan nog, in de ochtend wat bewolkt, in het westen kans op wat regen. In de middag op steeds meer plekken zon, dan 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel wil dat de politie meer doet tegen klanten in de gedwongen prostitutie. Voor pooiers en slachtoffers is al geruime tijd aandacht, maar klanten blijven buiten beeld volgens het centrum. Technisch directeur Sven Mislintat is per direct ontslagen bij Ajax loopt een onderzoek naar belangenverstrengeling...